Hij presenteerde van 1962 tot 1981 het CBS Evening News dat hij stevast afsloot met de woorden That's the way it is. Hij maakte er het best bekeken avondjournaal van in Amerika. Veel oudere Amerikanen staat nog op het netvlies hoe hij geëmotioneerd bekend maakte dat president John F. Kennedy was vermoord. Ook berichtte hij uitgebreid over onder meer de oorlog in Vietnam, Watergate en de ruimtevluchten naar de maan. Cronkite begon zijn journalistieke loopbaan in de jaren 30 in Texas. In 1939 verzoeg hij voor persbureau United Press de Tweede Wereldoorlog in Europa. Zo was hij bij D-Day en de processen in Nuremberg. Zijn gezag was zo groot dat hij in 1972 werd gekozen tot de meest betrouwbare man van Amerika. Walter Cronkite is 92 jaar geworden. Het Amerikaanse ruimteveer Endeavour is met succes vastgekoppeld aan het internationaal ruimtestation ISS. Vlak voor de koppelingsmanoeuvre maakte de bemanning van het ISS enkele honderden foto's van het hitteschild van de Endeavour. De foto's moeten meer licht werpen op wat er woensdagnacht misging bij de lancering. Het hitte werd toen geraakt door losgeslagen stukken isolatiemateriaal. Volgens de NASA is er geen reden tot bezorgdheid. Nu de Endeavour is vastgeklonken aan het internationaal ruimtestation... is er een recordaantal van 13 astronauten samen in de ruimte. De zeven bezoekers die zich bij de ISS-bemanning hebben aangesloten... blijven 11 dagen. In de Italiaanse Alpen zijn drie bergbeklimmers om het leven gekomen. Ze waren op de berg Monte Rosa op 3900 meter en bij zeer dichte mist verdwaald geraakt. Door nog onbekende oorzaak kwamen ze ten val en stortten 300 meter naar beneden. Een vierde beklimmer is gewond in een ziekenhuis opgenomen. Over de identiteit van de alpinisten is vooralsnog niets bekend. Dan het weer op de meeste plaatsen droog en minima rond 13 graden. Overdag van het zuidwesten uit bewolking en geregeld buien.